uur. Door met het NOS-journaal. Vanwege de grote drukte is vanochtend de toegangsweg naar het drielandenpunt bij Vaals afgesloten. Door de drukte bestaat het risico dat mensen niet genoeg afstand kunnen houden van elkaar. Volgens Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer was het in de meeste Nederlandse natuurgebieden vanochtend niet druk. De wandelaars en fietsers die er waren hielden zich net als gisteren aan de maatregelen. Maar voor een volledig beeld is het nog te vroeg, zeggen de natuurorganisaties. Ondanks het verbod op samenscholing komen uit Brabant tientallen meldingen van feestjes en andere bijeenkomsten. In Breda maakte de politie een eind aan een feest waar tientallen mensen stonden te dansen. In Middelbeers was een feest van zo'n tien jongeren. Bij het treinstation Lage Zwaluwe kregen 30 mensen een bekeuring... omdat ze na een eerdere waarschuwing aan het autocrossen waren. Ook in de provincie Zeeland maakte de politie een eind aan een coronafeestje... in de kleedkamer van een sportpark. De regering van Ecuador heeft excuses aangeboden voor de overleden coronapatiënten die op straat blijven liggen in Guayaquil, de grootste stad van het land. Op sociale media gaan al dagen beelden rond van lichamen op straat, van mensen voor wie geen plaats meer is in ziekenhuizen en mortuaria. Sommige zijn door buurtbewoners in brand gestoken om meer besmettingen te voorkomen. Officieel telt Ecuador 3500 geregistreerde coronabesmettingen... en 172 mensen die aan het virus zijn overleden. De werkelijke aantallen zouden veel hoger liggen. De politie in Eindhoven heeft een vrouw van 28 opgepakt... die verdacht wordt van betrokkenheid bij een steekpartij gisteravond. Daarbij kwam een man van 31 om het leven. Hij werd neergestoken op de galerij van een flat. Volgens getuigen ging aan de steekpartij een ruzie vooraf... tussen hem en een man en een vrouw. De vrouw zit vast. Naar de tweede verdachte wordt nog gezocht. Het weer, veel zon, een matige zuidelijke wind en temperaturen van 18 tot 21 graden.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 To a hazy afternoon in May. Nature's got me high in the suburbs. to the old me and everything he showed me. glad you did ZFM antwoord. never, never stop the beat. would stay open like me. clear now. I know you're gonna leave me, so disappear now.